spoedige start. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In de Palestijnse gebieden is een oproep gedaan om vandaag te demonstreren... tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De Palestijnse president Abbas noemt de erkenning een beloning voor het bezettingsbeleid van Israël. Ook veel landen in de regio hebben kritiek op de erkenning. Ze vinden dat de VS niet langer kan optreden als bemiddelaar in het vredesproces. Noord-Korea zegt dat het niet de vraag is of het tot een kernoorlog op het Koreaanse schiereiland komt, maar wanneer. Het land reageert daarmee op de militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die begonnen maandag de grootste militaire luchtoefening ooit. We willen geen oorlog, maar we zullen er ook niet voor terugdeinzen, meldt Pyongyang. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersongelukken sterk toeneemt. Vorig jaar waren er ruim 900.000 claims, een stijging van 8 procent. Ongeveer twee derde komt voor rekening van particuliere rijders. De stijging wordt geweten aan de drukte op de weg door de groeiende economie. Ook slechtere wegen en het gebruik van smartphones worden genoemd. Basisschoolleraren van de protestgroep PO in actie beginnen een eigen vakbond. Ze willen zo inspraak krijgen bij de besteding van de ruim 700 miljoen euro extra... die beschikbaar is voor het basisonderwijs, zeggen ze. De actiegroep kreeg dit jaar in korte tijd tienduizenden leraren op de been om te demonstreren. Het duurste schilderij ter wereld, Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, komt te hangen in het nieuwe Louvre Abu Dhabi. Het werk werd vorige maand voor 400 miljoen dollar geveild bij veilinghuis Christie's in New York. Volgens de New York Times is de koper een Saoedische prins die bevriend is met de Saoedische kroonprins Mohammed. De koper stond niet bekend als een groot kunstverzamelaar of als buitengewoon rijk. Het weer is nog droog. In het oosten kans op wat zon. In de loop van de dag gaat het regenen. Er ontstaat veel wind. Mogelijk wordt het stormachtig aan zee. Later in de middag wordt het weer wat rustiger. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Negen files staan er in de Randstad. De meeste leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Zoeterwoude. 10 minuten extra door een ongeluk. Ook 10 minuten vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen en Terbrechtseplein en Moordrecht. En ook op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos.